Kerk-Gorkum bij eh, Sliedrecht-Oost. Dat doe je er 19 minuten langer over. Dat komt door een ongeval. De parallelrijbaan is afgesloten. Je kan het beste keren bij afrit Arkel. Dat is afrit 28. Ah, u zegt kunststof kozijnen. Oké, ik reken het even voor u uit. Drie dagen montage. Of vier. <laughs> Stel kozijntjes erbij, herstelwerk binnen. Oh ja, stijgertje jullie. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Kozijnen vervangen kan eenvoudiger. En ook nog voordeliger. over.nl. Elke topprestatie begint met de juiste basis Kies daarom voor de M-Line Element Bed Collectie. Uitgeroepen tot gekozen product van het jaar. Ontdek het bed dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. M-Line. Get ready for greatness. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pen van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Nu bij Beter Bed. Tot 1500 euro korting op diverse M-Line Element bedden. Direct leverbaar. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een mega jackpot van 18,4 miljoen. Oh, de tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spottycar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24-7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spottycar.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Marisa. Dit is Veronica. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away.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 En dat bedoel ik natuurlijk niet alleen figuurlijk. Ja, ik bedoel het figuurlijk. Jij bent goud waard. Maar ik bedoel het ook letterlijk in dit geval. Want ieder mens heeft ongeveer 0,2 milligram goud in het bloed. Ja, hoe werkt dat dan? Nou, dat krijgen we binnen via ons eten. Waarschijnlijk in de sushi die je bestelt qua prijs dan, hè? Dat is, eh, bergen met goud kost dat. Maar goed, 0,2 milligram dus. Dat stelt niet heel veel voor. Ik heb het even uitgerekend. De gehele mensheid bij elkaar. Ehm, dat is ongeveer, staat dat gelijk aan zo'n duizend goudstaven. Duizend goudstaven. Ik weet alleen niet of ze het gebied van eh, Douwe Bob hebben meegerekend... qua goudhoeveelheid eh, per persoon. Het is je Veronica Woensdag met het eh, non-stop défilé...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 Een studie heeft namelijk een link gevonden tussen de leeftijd waarop je trouwt... en de kans dat je bij elkaar blijft. En de kans dat je huwelijk eindigt in een scheiding... die blijkt dus het kleinste zijn als je tussen de 28 en de 32e... in het huwelijksbootje bent gestapt. Dus tussen je 28e en je 32e, als je dan bent getrouwd... dan heb je dus eh, de minste kans dat je huwelijk eindigt in een scheiding. Niet per se goed nieuws voor Taylor Swift. Ze stapt deze zomer in het huwelijksbootje en zij is 36. Voor alle Swifties worldwide is dit The Faith of Orphelia. I heard you call. quite the pyro. You light station met de beste muziek. Veronica. Het is Marisa hier en jij natuurlijk gezellig aan de andere kant van de speaker. Ik vind het leuk om te horen waar jij bent ingetuned vandaag. Eh, sta je bijvoorbeeld de hechten snoeien? Eh, misschien ben je wel infrawerker of eh, moet je de garagebox opruimen... maar stel je dat uit omdat je helemaal geen zin hebt op je vrije vrijdag. van die dingen, je kan het laten weten via de gratis Radio Veronica-app. Hey, zometeen heb ik er één voor jou uit de tijd dat eh, tiny houses nog niet echt in opkomst waren. Maar mensen droomden toen al wel van een little trailer by the sea. Dit is deze van eh, Joshua Caddison. Jesse, about how it's gonna be. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe Warchild die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van Warchild introduceren we de Stop 520. Een verzameling van liedjes die je positiviteit brengen, hoop geven of je simpelweg raken. Draag ook jouw plaat aan via radioveronica.nl. Of kom langs tijdens de Stop 520 actieweek. Vanaf 11 maart live op Utrecht Centraal. Alle info check radioveronica.nl. Wout, stap in! De Postcode Loterij hoorde van onze actie met Warchild en doet ook mee. Ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobiel langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de Postcode Loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij je langs... om een goed gesprek met je te voeren. Meer info op radioveronica.nl Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Koninex, Cotan en Likum Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. lekkere van Albert Heijn. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers... Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf 35.950 euro. Zakelijk vanaf 212 euro per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Morgen, het is half 12, Radio Veronica en het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen, Ouddijk, 12 minuten extra. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost, daar is een ongeval gebeurd. De parallelrijbaan is daar afgesloten. Je kan het beste keren bij afrit Arkel. En dat is eh, bij eh, afrit 28. Vertraging bedraagt daar trouwens 7 minuten. En dan nog de A50 Os-Arnhem bij Paalgraven.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 Radio Veronica. Veronica. Veronica. De beste muziek is ook niet Maroon 2, 3 of 4. Maroon 5, dat is uh, wat ik door je speakers laat schallen. Uh, this Love bij Veronica. Terwijl eh, Sandra van trimsalon Dolly druk in de weer is eh, met eh, Labra Doodle Daisy. Die staat op een plank en een tondeuze ligt ernaast. Dankjewel voor de leuke foto. Herman, ach, dat is een verhaal. Die staat met pech langs de weg. Hij zegt remsysteemstoring en hij wacht op hulp van de Volvo Drugs. Lara is aan de poets en Jos die zit in de hijskraan. Veronica staat traditiegetrouw lekker hard, Marisa. Ja, en dan Ellen nog. Ellen is wel echt een geluksvogel, hoor. Ze zegt, ik woon op Mallorca, waar ik lekker een huis sta laten schilderen. Want dat is mijn werk. En ondertussen natuurlijk lekker Radio Veronica luisteren. En dat op mijn verjaardag. Nou, lieve Ellen, van harte gefeliciteerd. Cheers. Proost. Ik wens je nog heel veel mooie jaren toe. Ja, en zo is Nederland aan het werken, hè? Tijdens eh, Goud van Oud in der Landen. En een beetje Mallorca ook. Zometeen Pink, maar eerst gaan we naar Level 42. Dit is Hot Water. And you sold us down the river too far What about want to be sold. We are children that need to be loved. What about us? Radio Veronica. Radio Veronica. Join the club. Veronica. You're as cold as ice. You're willing to say. Thank you. welkom in het seizoen van de verkeerde jas. En zegt elke jas die je vanaf, <laughs> eh, vanaf nu tot half april gaat dragen... die gaat of te warm of te koud zijn. Ja, of je gaat te koud van huis en je komt te warm terug. Ja, dat dus. Hè. De afgelopen week was het natuurlijk gewoon zulk heerlijk lenteweer. Dus ik had mijn korte, hippe lentejas weer uit de mottenballen getrokken. Sta ik vanmorgen op het station, is het gewoon fucking cold as ice. Ja, s ochtends ja. ijskoud en dan eh, ga je naar huis en is het eh, te warm. Ja, denk je, waar heb ik eigenlijk een jas meegenomen? Ja, ja. alles uit. Uh, Voorner bij Veronica. Hey Sander, hallo. Hey Marisa. Hallo hallo. Eh, ja, Joost, jij schrijft ook eh, natuurlijk weer even aan. Ja, eigenlijk ben je altijd aangeschoven om ons het laatste, heetste nieuws te brengen. Want jij bent de nieuwslezer Zo eh, van dienst. Ehm, maar, maar, Sander, jij bent zo de DJ van dienst. En wij zijn zo benieuwd met welk liedje jij zo meteen gaat starten. Ja, die heb ik in mijn lunchtrommel zitten. En ik heb vandaag weer eens ouderwets voor alleen de trommel gekozen. Dus raad de lunchtrommel. Het is de allereerste plaats van zometeen. En hij klinkt zo iets van Wham? I'm your man. Ja, is te snel. Oh, is te snel. Oh, oh. oh. Nou, dan val ik af. Dat, dat, was, eh, dat dacht ik namelijk. Ja, dat had gekund. Maar het is niet. Net iets te snel inderdaad. Iets dichter bij huis. Oh. De dijk. De dijk. Ja. Oh. Dans op de vulkaan zo meteen. Nou, dat is lekker. Dat gaan we doen. Na de House of Pain even de fundering testen. Jump around. programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo, zo, zo, zo. Wat een geld. 18.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live tijdelijk voor 14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, bewust. Een Plameco spanplafond doet wonderen. voor de sfeer. Voor de akoestiek geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar blameco.nl. Nog een keer! Papa, Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. <laughs> Nieuw Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Een spanplafond binnen één dag geïnstalleerd. Ga naar plameco.nl Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jong belegen goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. En van de Aldi. Elke topprestatie begint met de juiste basis. Kies daarom voor de M-Line Element Bed Collectie. Uitgeroepen tot gekozen product van het jaar. Ontdek het bed dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. M-Line. Get ready for greatness. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals... Hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Nu 25% korting op het M-Line Cool Motion matras. Ga ook voor goud. En kom naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows... en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl Vertrouwd sinds 1999. De beste manier om je middag op te fluffen romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel andere. 2 plus 3 gratis. Kruidvat verrassend, altijd voordelig. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awbnl slash autoverkopen. ANWB en gaan. Nog zo'n deal die je wil hebben, hebben, hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben verrassend, altijd voordelig. Radio Veronica. Met het nieuws.